Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politiebonden ACP en NPB overwegen minister Opstelten en de korpsbeheerders aansprakelijk te stellen voor geweld tegen politieagenten. ACP-voorzitter Van de Kamp wijst erop dat de minister en de korpsbeheerders maatregelen hebben beloofd om het geweld tegen te gaan. Maar in de praktijk blijkt er volgens hem niets van. Bij het indienen van schadeclaims wordt ook bekeken of de politietop genoeg mankracht heeft ingezet. Van de Kamp reageerde op incidenten van dit weekend in Heerde, Schiedam, Leeuwarden, Deurne en Valkenswaard, waar agenten werden geslagen en geschopt. 16 verdachten zijn aangehouden. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homo's stellen. Volgens de voorlopige uitslag stemde bijna 55% tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. Ze zouden dan dezelfde rechten krijgen als getrouwde hetero's bij erfenissen en andere eigendomskwesties. Ook zouden homoparen het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De nieuwe wet was al goedgekeurd door het parlement. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en conservatieve partijen voerden campagne tegen meer rechten voor homo's. Een groep conservatieve organisaties verzamelde de handtekeningen om het referendum af te dwingen. Een paar jongens hebben vanmiddag een tankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar hun huis in Alkmaar. Ze hadden het explosief gevonden tijdens het buitenspelen. De politie zette de buurt af en ontruimde uit voorzorg een aantal huizen. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel meegenomen om het onschadelijk te maken. De bewoners konden daarna weer terug naar huis. De politie zegt nu dat er geen ontploffingsgevaar is geweest. Het weer helder en later vannacht op veel plaatsen mist. Het is een graad of 4. Overdag eerst grijs, daarna zonnig en er wordt 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden.